4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de Amerikaanse Senaat heeft ook het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het begrotingsakkoord... waarmee een nieuwe shutdown van de overheid wordt afgewend. In het huis stemde bijna driekwart voor akkoord geeft president Trump lang niet genoeg geld... om de door hem gewenste muur langs de Mexicaanse grens te bouwen. Om de financiering rond te krijgen zal Trump de noodtoestand uitroepen. Daarmee krijgt hij extra bevoegdheden. De democraten gaan dat proberen te verhinderen. Ze zeggen dat Trump grof misbruik maakt van zijn macht als president. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is 1 op de 5 kinderen wereldwijd en twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren. Zo duurt de oorlog in Syrië inmiddels langer dan de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt de strijd steeds vaker in dichtbevolkte gebieden uitgevochten. Daarbij wordt honger ingezet als oorlogswapen... en hulporganisaties krijgen steeds moeilijker toegang. Save the Children noemt tien landen waar kinderen het hardst worden getroffen. Naast Syrië zijn dat onder meer Jemen, Zuid-Soedan, Congo en Nigeria. Gasleverancier Gasterra heeft vorig jaar voor het eerst in jaren meer omzet geboekt, ondanks de beperking van de gaswinning in Groningen. De omzet steeg van 9,6 miljard tot 11,2 miljard euro, vooral doordat de prijzen zijn gestegen. De netto winst bleef met 36 miljoen euro gelijk. Gasterra verkoopt het Nederlandse aardgas en doet ook de handel met het buitenland. Het bedrijf is voor de helft eigendom van de staat. Topvrouw Annie Christ zegt dat aardgas nog steeds hard nodig is. Ook al lijkt het er in het klimaatdebat soms op dat we wel zonder kunnen. Aardgas is nog altijd goed voor 40% van de Nederlandse energiebehoeften. Het weer. Vannacht is het helder met op veel plaatsen lichte vorst. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 11 en 17 graden.